Mark Hokke met het NOS-journaal. In Iran zijn negen mannen geëxecuteerd die voor verkrachting waren veroordeeld. De vonnissen werden gisteren voltrokken in een gevangenis in Zuid-Iran. Volgens Iraanse staatsmedia drongen de mannen het huis binnen van een vrouw... die ze daarna verkrachtten. Het is niet duidelijk wanneer het incident plaatsvond... en wanneer de mannen werden gearresteerd. De vrouw trok haar aanklacht in... maar eerder deze maand bekrachtigde het Hooggerechtshof de veroordeling. In Amsterdam komt het openbaar vervoer weer op gang. Het lag voor een groot deel plat door een storing in het communicatiesysteem van het GVB. Bijna alle metrolijnen lagen plat, alleen de Noord-Zuidlijn rijdt nog. Het GVB zegt dat de oorzaak van de communicatiestoring bij KPN ligt. Die storing is nog niet voorbij, maar ondanks dat gaat alles wel weer rijden. Hoe lang het duurt om de storing te verhelpen in Amsterdam is nog niet bekend. Ondanks de droogte in het begin van de zomer hangen er weer veel eikels en beukennootjes aan de bomen, meldt Natuurbericht. Wilde zwijnen hebben daardoor tot ver in het voorjaar voldoende te eten. Op de Veluwe zijn er zelfs meer eikels en beukennootjes dan vorig jaar. Door de extreme warmte was het erg droog en gevreesd werd dat er daardoor veel te weinig voer voor wilde dieren zou zijn. De flinke regenval van afgelopen maand heeft er toch voor gezorgd dat de eikels en beukennoten weer goed konden groeien. Kiki Bertens heeft het tennistoernooi van Seoul gewonnen. In de finale was ze in drie sets te sterk voor Ayla Tomjanovic uit Australië. Het is voor Bertens de derde toernooizegen dit seizoen. Het weer, vanuit het westen langdurig regen. Het wordt niet warmer dan 11 tot 13 graden. In de loop van de dag draait de wind naar het noorden... en neemt dan ook in kracht toe. Vooral aan zee gaat het hard waaien. Vanavond trekt het gebied met regen weg. In de kustprovincies vallen dan nog wel wat buien.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 I know you know I go psycho when my new joint hit. Just can't sit, gotta get jiggy with it. that's it. Now, honey, honey, come ride. DKNY, all up in my eyes. You got a Prada bag with a lot of stuff in it. Give it to your friend, let's spin. Everybody looking at me, glancing a kid. Wishing they was dancing a jig here with this handsome kid. Sick a cigar right from Cuba Cuba. I just bite it. It's for the look, I don't light it. Ill way to ammo on the hand, stay on play. Give it up, jiggy, make it feel like foreplay. Yo, my cardio is in infinite. McWillie <laughs> Styles all in it, getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. You on the ball with your kid? Watch your step, you might fall trying to do what I did. Mama, uh, mama, uh, mama, come close side in the middle of the club with the rubber dub. Uh, no love for the haters, the haters. Mad cause I got floor seats at the Lakers. See me on the 50 yard line with the Raiders. Met Ali, he told me I'm the greatest. I got the fever for the flavor of a crowd pleaser. DJ play another from the president. of this, your highness. Only bad chicks riding my whip. South to the west, to the east, to the north. Bump my hips and watch them go off off or go off, but yes, yes, y'all, And you don't stop in the winter order. Summertime. I makes it high, getting jiggy with them. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. 850 IS if you need a lift. Who's the kid in the drop? Who else? Will slip? Living that life, some consider a myth. Rock from South Street to 125th. Women used to tease me, give it to me now nice and easy. Since I moved up like Georgia Wheezy, cream to the maximum. I'll be axing them. Would you like to bounce with your brother that's platinum? Never see Will attacking them. Rather play ball with Shaq and them. Flatten them. Like getting. Thought I took a spell, but I didn't. Trust the lady of my life, she hitting. Hit her with a drop top, with the ribbon. Crib friend from my mom on the outskirts of Philly. You trying to flex on me? Don't be silly. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. be op 106.9 CFFM to do. I got to go to work when it's over. Yeah, I can see my girl. Everybody says I'm hypnotized. See the twinkle, yeah. When they look in my eyes, don't interrupt me, no, no. But what you thinking of? This is my time.